Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is vanavond gevallen. De vier regeringspartijen gaan niet samen verder... omdat ze het niet eens kunnen worden over het beleid rondom vluchtelingen in Nederland. Net gaf premier Rutte een persconferentie. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Dit besluit valt ons allemaal zwaar. En ik voeg eraan toe, ook mij persoonlijk. Het vierde kabinet van Rutte was vanaf het begin af aan al geen goede samenwerking, vertelt verslaggever Arjen Noorlander. Het kwam al buitengewoon moeilijk tot stand. Acht maanden formeren voordat ze in dit huwelijksbootje durfde te stappen. En eigenlijk wankelde dat huwelijksbootje vanaf dag 1 al. En zeker toen een aantal maanden geleden de stikstofproblemen heel groot werden... begon voor velen de langzame val van het kabinet Rutte 4. Premier Rutte zal zo namens het kabinet zijn ontslag aanbieden aan de koning. En waar is het kabinet omgevallen? Het breekpunt is migratie gebleken. De VVD en vooral de ChristenUnie konden het niet eens worden... over het beperken van het aantal vluchtelingen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie zegt dat ze best bereid was om te praten... maar dat de principes van de partij duidelijk zijn. En daarnaast zal ik wel altijd staan voor die kinderen die bij hun ouders horen, die uit oorlogen vluchten. Ehm, voor anderen die echt op de vlucht gaan vanwege hun geloof, vanwege hun geaardheid. Voor hen moet een plek zijn in Europa. CDA Pieter Heerma vindt het jammer dat het niet is gelukt om op één lijn te komen over de maatregelen voor asielstroom. Maar de valkabinet ligt niet alleen daaraan, vindt hij. Ik denk ook dat het in het proces niet goed gegaan is. Ik denk dat er onverantwoord hard en uh, eh, aan roekeloze politiek zaken deze week op scherp zijn gesteld die ertoe geleid hebben dat het nog moeilijker werd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

do? Or can the human heart be shatterproof? Shatterproof. trouble someone to patch me up. It's a puzzle what I'm feeling, and the numbers don't add up. heart be shattered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 see.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 是呵护。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 and over. Dreading out that thing that I paid the cost. I watched all my castles fall, they were made of dust. After all, some all this mess will make my love. I can wait, I can wait.